Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Amsterdam-Noord is een dode gevallen bij een schietpartij. Vermoedelijk gaat het om een liquidatie. Het slachtoffer werd in zijn hoofd geschoten bij de NDSM-werf. Een straat verderop is de vluchtauto uitgebrand teruggevonden. De politie heeft de omgeving afgezet voor onderzoek. Er is een signalement van de mogelijke daden verspreid via Burgernet. De Italiaanse politie heeft in een terrorismeonderzoek in onder meer Rome en Napels vijf verdachten opgepakt. Ze zouden lid zijn van het netwerk van Anis Amri, de dader van de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn in 2016. Een van de verdachten zou Amri de valse papieren hebben geleverd, waarmee hij destijds naar Duitsland is gereisd. Na de aanslag met een vrachtwagen in Berlijn sloeg Amri op de vlucht. Een paar dagen later werd hij in Milaan doodgeschoten door agenten die naar zijn papieren vroegen. In de gemeenteraden zitten na de verkiezingen van vorige week veel meer vrouwen. Dat blijkt uit cijfers van het burgerinitiatief Stem op een Vrouw en een inventarisatie van trouw. Het gemiddelde percentage was vier jaar geleden nog 28 procent, nu is het 34 procent. Bij de 70 door trouw onderzochte gemeenten hebben zeker 75 vrouwen door voorkeurstemmen een plek gekregen in de raad. Het aantal kan nog oplopen, niet alle gemeenten hebben de cijfers al beschikbaar. Bij een brand in een politiebureau in Venezuela zijn 68 doden gevallen. De brand brak uit kort nadat een gevangene bij een ontsnappingspoging had geschoten op een bewaker. Het lijkt erop dat er matrassen in brand zijn gestoken. Reddingswerkers sloegen een gat in de muur van het politiebureau om gevangenen te bevrijden. Na de brand braken rellen uit. De politie zette traangas in tegen familieleden en vrienden van de gevangenen. Ze hadden geprobeerd het politiebureau binnen te komen. En het weer nog, eerst droog, maar vanmiddag gaat het land inwaarts regenen. Het wordt ongeveer 9 graden.